Eh, laten we hopen dat het nu snel warmer gaat worden, want daar zitten we echt om te springen. Vandaag heb ik voor jullie weer een eh, muzikaal programma van thee tot bier en ik heb ook nieuwe muziek mee. En eh, ja, gewoon blijf luisteren dus. Dan hoor je het allemaal langskomen. Eh, natuurlijk ga ik om ongeveer tien over twee weer bellen met Rob Ricard. Dan heb ik hem weer aan de telefoon. En dan gaat het allemaal over hints en tips zoals iedere week. En dan probeer ik weer wat eh, los te peuteren. Wat los te trekken over zijn eh, fabuleuze platenkeuze. En die hoor je straks om half bier. En tot die tijd kunnen jullie lekker googlen om erachter te komen wat de platenkeuze zal zijn. En die hints en tips die ik dan van Rob Ricard krijg. Dat is dan de input voor jouw Google zoekwerk. En vandaag is er ook weer plek voor onze zeer gewaardeerde vaste donderslag columnist Theo Vriet. En hij is er met een nieuwe BlaBla-blog om half drie. En ook nu heb ik weer een gerucht gehoord. Theo schijnt in zijn onderbroek in de trein te zitten met in zijn onderbroek een complete telefooncel. En hij vindt het nog eh, vreemd ook dat hij er allemaal niets meer van eh, weet. En dat allemaal weer veroorzaakt door de pijn in zijn rug. Nou, dat heb ik van horen zeggen. En eh, de precieze details, die ken ik niet. Maar straks om half drie gaat Theo het allemaal vertellen. En ja, dat hoop ik dan maar. Je kunt mij e-mailen. Stuur je e-mail naar rogierradio eh, achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog. Ga ervoor naar rvd 501wordpresscom e en WordPress spel je met dubbel S. Op eh, Facebook ben ik te vinden onder de naam RVD501 en op Twitter met dezelfde naam RVD501. Zo, en dan nu is het tijd voor muziek. Deze plaat was eh, vorige week te horen als de donderdisc tot 12 uur uh, eh, s'nachts tijdens de Radio 5 Leen Daverende Donderdag. En dan heb ik het over Bonnie Tyler en het nummer heet This Gonna Hurt. En dat komt van een album wat net is uitgebracht in 2013. Dus Het is eh, even na tweeën en dan bel ik altijd even met Rob Ricard voor een tipje van de sluier. Voor zijn eh, fabuleuze platenkeuze straks om half bier. Eh, Rob, welkom. Ja? Ja, je bent er hoor. Ja, ik ben er nog. Ja, klopt. Ja? Ik bel je weer voor een tipje van de sluier. Aha. Het is vandaag lente geworden hè? Ja. Ik stond vanmorgen om uh, 7 uur stond ik voor het raam te kijken. Ik denk, nou, begin de lente. Op de thermometer gekeken. Ik zag de zon nog niet echt opkomen. En ik denk, nou, op de kalender is het lente, maar of het nou echt lente is geworden, dat betwijfel ik. Eh, maar het komt wel een keer. Ja, zou het? Is dus het zou crisis zijn, in de natuur is crisis. Of, of zou het meteen uh, herfst worden weer? Eh, nou, nou, ik hoop het niet, maar we zien het wel. Het is wel crisis in, in het weer? Het is crisis weer. Ja, dat heeft niks te maken met, met de euro's, denk ik. Nee. ik bel even een tip van de sluier en je hebt natuurlijk een hele mooie plaat vandaag, neem ik aan. Ja, nou ja, ik zit even te kijken, want ik heb telletjes allemaal. Ja. En eh, het is grappig, hij staat op 200, maar nou weet ik niet wat het betekent. Wat bedoel je, 200? Ja, dat weet ik dus niet. Het is de 200ste. Nee, dit is, nou, dat weet ik niet. Of dat zo is. Eh, het is de 200ste ergens van. Maar of het nou oh, de 200ste platenkeuze is of de 200ste van Diesveld, ik weet het dus niet. Nou, nee, nee, nee, nee. Het is de 153ste eh, eh, aflevering van eh, Donderslag. Ja. En ehm, daarvoor hebben we natuurlijk nog ehm, de, hoe heet het gedaan? Eh, Break de Week. Ja. Weet je nog wel? Break de Week. Nou, ik zie het wel. Het is de, het is de 200ste platenkeuze. En, ja, en, en we hebben ook nog gedaan... Wat is er loos in het Diesveld? Ja. Nee, dan is het de 200ste platenkeuze. Dus dat, dat kan kloppen. Dus we hebben een beetje een feestje op deze 21ste eh, maart 2013. straks, hè? Ja, oké. Ja, dit is nog een tip van de slider <laughs> natuurlijk. Ben ik eens. Nou, wat voor tips heb je? Want eh, luisteraars willen graag gaan googlen tijdens eh, nou, deze show. Het is geen blues. Geen blues, nee, dat had je al aangekondigd vorige week. Het is, het is, het is uit 2006. Oh, dat is vrij recent, hè? Ja, dus dat is 200 met een 6 erachter. Ja. Maar het klinkt als 1966. Oh, dat is wel een eh, heel groot verschil, want er zit 40 eh, jaar tussen. Ja, dus, dus je kunt eigenlijk wel zeggen als je hier naar luistert... Ja? dat er niet veel gebeurd is. In die niet met die mensen die dit spelen. Oké, ja, of ze zijn weer helemaal eh, retro, weet ik van wat. Ik denk het, want ik, volgens mij waren zij er nog niet toen, toen het 40 jaar geleden was. Ja, maar je ziet wel op het ogenblik heel veel retro dingen terugkomen. Hè? Ja, eh, en en eh, allemaal eh, terug naar de jaren 60. Tenminste, dat gebruiken ze dan als basismateriaal om hun eigen werk weer op te baseren? Nou, het is, het is een combinatie van Schotland en, en New York. Ja, combinatie van Schotland en New York. Ja, het is, het is A plus B, zeg maar. En A komt uit uh, Rochester, New York. En B komt uit Schotland. En kan je preciezer zijn wat Schotland betreft of niet? Nee, Oh, dat, eh, dan verraad je te veel. Schotse keizers. Schotse keizers. Ja, dat is natuurlijk wel... Eh, ja, dan denk je ook meteen weer, hé eh, hey chef, wat bedoel je? Nou. En ja, nou dat geeft wel te veel weg, hè, denk ik. Ik zeg niks verder. Nee, dat is goed. Gaan we een plaatje draaien nu. En dat zal jij wel leuk vinden, want daar heb jij al eerder een, een plaatkeuze van gedaan, geloof ik. Dat is de groep Die Wolf. Oh ja. Of, ja. De, of de Wolf. De Wolf. Daar heb jij toch wel eens een platenkeuze van gedaan? Ja, ja. ja hè? Nou, dit komt van een eh, nieuwste eh, cd. En het nummer heet Voodoo Made Mademoiselle. Dat is alles een moeilijk woord. Nou, leuk. Ik spreek je straks weer een half uur. Hoi. sweet. 2009 is Radio 501 het platform voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Via uitzendingen op www.radio501.nl hoor jij de meest talentvolle artiesten en bands als eerste op de radio. Radio 501 gaat verhuizen naar een nieuwe studio om jou te blijven bedienen met de beste programma's en nieuwste muziek. Hiervoor is jouw hulp nodig. Kijk snel op de website en klik op de button van Stichting de Kunst. Kijk het filmpje en lees wat jij terugkrijgt voor jouw donatie. Met jouw donatie draag jij bij in het culturele aanbod van jouw favoriete radiostation. Voor de kunst, voor jouw radio, met echte muziek. En het allemaal, en het allemaal op deze Radio 5 Lijn de Donderdag. Van het nieuwe album van Jimi Hendrix, wat uh, postuum is uitgekomen met nooit eerder uitgebracht werk, is dit Somewhere. Reaching up, but not quite touching the promised land. I hear pleas and prayers and a desperate whisper saying, Oh Lord, please give us a hand. Frustrated souls, the city's burning. And on across the water I see your weapons barking out the sting of death. And up in the clouds, I can imagine UFOs chuckling to themselves, <laughs> laughing, they sing. Those people so uptight, they sure know how to make a mess. Tell help me. Brothers, help me. And don't worry about looking at the score. uitgebracht werk van Jimi Hendrix. Eh, nu op de plaat uitgekomen dit jaar, 2013. Eh, dit is een oudje eh, uit begin jaren 70, denk ik. Ja, begin jaren 70. En het is van George Harrison en het heet My Sweet Lord. En daar is ook al de nodige prikkel om geweest in verband met plagiaat en zo. En dat is nooit echt bewezen, maar ja, wel vermeend. Het is nooit tot een rechtszaak verder gekomen. My Sweet Lord. ook vandaag weer druk bezig met het uh, crowdfunden. En eh, dat houdt in dat wij donateurs zoeken. En die donateurs die kunnen al voor een tientje terecht hoor. Bij Radio 501. En dan ga je gewoon even naar www.voordekunst.nl. Of even via www.radio501.nl. Dus FF Semperi met Listen Up. Jouw radio, jouw muziek. Dit mag niet gebeuren. Al vier jaar lang hoor jij het echte muzikale talent via www.radio501.nl. Veel artiesten hebben hun carrière zien starten bij het radiostation voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Wij zijn van plan om dus hier nog heel lang mee door te gaan. Maar daarvoor is jouw hulp nodig. Klik op de button op onze site om via een donatie Radio 501 voor te laten bestaan. Help Radio 501 en help hierdoor jezelf op de hoogte te houden van de beste programma's en de nieuwste muziek. Voor de kunst, voor jouw radio met echte muziek. Nu op Radio 501. Blablablog. De Blablablog van Theo Verriet. Blablablog.nl. 21 maart 2013. Onderbroek en lol. We waren 16. Ik en mijn vrienden. Nou ja, vrienden. Eigenlijk waren het meer vrienden van een vriendje van me. Maar ze vonden me wel aardig, dus ik mocht met ze meedoen. In de zomer van 1984 gingen we met z'n allen naar retranchement in Zeeland. Twee op de brommer en de rest met de trein. Vlak voordat we zouden vertrekken was ik door mijn rug gegaan. Dat was wel even balen. De huisarts schreef me zware pillen voor tegen de pijn en daar mocht ik niet bij drinken. Maar dat deed ik dus wel. Van de vakantie kan ik me daardoor weinig herinneren. Dat was zelfs al tijdens de vakantie zo. Elke ochtend werd ik met een groot vraagteken wakker. Wat hadden we de dag ervoor? Na laten we zeggen, vier uur smiddags gedaan? Ik had geen flauw idee. Op weg naar de douches kwam ik mensen tegen die me vriendelijk groetten. Meisjes lachten verlegen naar me en vroegen hoe ik me voelde. Ik had geen idee wie al die mensen waren. Heel erg vreemd was dat. Toen ons geld opraakte, verzonnen we manieren om gratis aan drank te komen. Iemand had er wel een krat bier voor over als wij ons met z'n allen in onze onderbroek in een telefooncel zouden proppen. Dus dat deden we. Dat was achteraf gezien eigenlijk ook wel heel vreemd. Even een vraagje. Is iemand ooit ergens in een blad of op internet een foto tegengekomen van acht knappe, bijna blote jonge jongens in een telefoonset? Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Na de avonturen van eh, Theo Verriet in zijn BlaBla-blog van deze week... lijkt het mij wel toepasselijk om het nummer Summer Train te gaan draaien. Summer Summer Train. train's here and I'll tell you what I'll do, babe. Summer train's here and i put a spell on you, babe. summer train's here. Jolly Jacqueline, zo heet het nummer. En het is van Jack Mees, Nederlandse singer-songwriter van zijn laatste cd. My Jolly Jacqueline, pretty village queen. I met you not so long ago. And it all went fast, and we didn't mind the past. Oh, my pretty Jacqueline. Feed me French cherries, sweet blackberries, bananas, and tasty wild peaches. All those vitamins and the smell of fried aubergines. I love it, my sweet Jacqueline. My jolly Jacqueline, yeah, you stepped into my dream. And I was your boy and you my girl. Your eyes green and blue were all I needed to fall in love with you, my jolly Jacqueline. You feed me French cherries, sweet blackberries bananas and tasty wild peaches. All those vitamins and the smell of sweet aubergines. How I love it, my pretty Jacqueline. My jolly Jacqueline all seemed so unreal for a short time by my side. No, oh, girl, you came and you went like a hot summer breeze. And I'm gonna miss you, my jolly Jacqueline. Sure, I'm gonna miss you, my jolly Jacqueline. Prachtig mooi nummer van uh... Jack Mees. En dat ook nog live. Zo staat het op zijn cd. Eh, Joe Jackson, ja, Joe Jackson die eh, is weer in, Nederland gesignaleerd. En die is een stukje ouder geworden en ook een stukje blonder. Dit is Is She Really Going Out With Him.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 Iedereen is er en ik zit erbij. Ze maken plezier maar niet met mij. Al ben ik hier wel, toch tel ik niet mee. Niets is zo eenzaam als een stam vol café. Ze lachen en lullen en ik hang erbij. Vrienden, vriendinnen, maar niet van mij zit er maar eentje, en niet met z'n twee. Niets is zo eenzaam als een stam vol café. Kijk, een petpark in de regen mag er wezen als het gaat om treurigheid. En wat dacht je van een lekker band, wie tegen? fietspomp op de afsluitdijk. Was allemaal eenzaam en heel erg alleen. Dan wil je weg, waar kun je heen? Dat heet hier gezellig en iedereen doet mee. Niets is zo eenzaam als een stam vol niets is zo eenzaam als eh, een stap vol café. Met een bos grisanten bij een oude liefde langs en alleen haar vriend is thuis. Of het uit het zicht verdwijnen van de achterlichten van de laatste trein naar huis. en ik hang erbij. Niemand die hoorde wat ik net zei. Al ben ik hier wel, toch tel ik niet mee. Niets is zo eenzaam als een stad vol café. Niets is zo eenzaam als een stad vol café. is zo eenzaam een stam vol café. Dat was Huub van der Lubbe en daar kwam ik niet meer aan toe om dat te zeggen. Maar Stamvol Café heet het nummer van zijn nieuwe cd 2013. This is Daltrey, Start of Something Good. Ook gloednieuw. You never know when you're gonna meet someone And your whole wide world in a moment comes undone. You're just walking around, and suddenly everything that you thought that you knew about love is gone. You find out it's all been wrong. And all my scars don't seem to matter anymore. Cause they laid me here. Got to admit that the thought has crossed my mind. This might end up like it should. And I'm gonna say what I need to say and hope to God that it don't scare you away. Don't wanna be misunderstood, but I'm starting to believe that. This could be the start of something good. Everyone knows life has its ups and downs. One day you're on top of the world, and one day you're the clown. Well, I've been both enough to know that you don't wanna get in the way when it's working out the way that it is right now. sleeve. Cause I just can't hide it anymore. I know that it's gonna take some time. I got to admit that the thought has crossed my mind. this might end up like it should. And I'm gonna say what I need to say and hope But I'm starting to believe that this could be the start. I don't know where it's going. There's a part of me that loves not knowing. Just don't let it in before we begin. You never know when you're gonna meet someone and your whole wide world in a moment comes undone. I know that it's gonna take some time. I got to admit that the thought has crossed my mind. this might end up like it should. And I'm gonna say what I need to say. And hope to God that it don't scare you away.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 En natuurlijk kiest Arwin Tamminga morgenavond in zijn wekelijkse show On The Rocks weer een gloednieuwe plaat voor je hoofd. En dat doet hij zoals altijd iedere week even na negenen. On The Rocks kun je wekelijks op iedere vrijdagavond horen van 8 tot 10 uur op Radio 501.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 Het gevoel van geluk en houden van je partner dat wil je je hele leven lang vasthouden. Als dat onverhoopt niet lukt, hoef je, wat mij aangaat, geen smoesjes te verzinnen. Alles gaat in een sneltreinvaart voorbij en het is moeilijk te ontspannen.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 Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. op Radio 501. Radio zonder vastgeroeste radiowetten. Programmamakers met een volledig eigen muziekkeuze Radio gemaakt door enthousiaste muziekdieren. Medewerkers met oog en oor voor onbekend talent. Een burgerinitiatief zonder subsidie van het Rijk en de overheid. Dat Radio 501. Een nieuwe radiostudio betekent een nieuwe stap in de prille geschiedenis van Radio 501. De verhuizing van Radio 501 is erg kostbaar en daarom vragen wij jouw hulp. Kijk op onze website hoe jij Radio 501 kan steunen via Stichting voor de Kunst.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 En ook nog eh, de donderdisc en de platenkeuze van Rob Ricard. En straks eh, vlak voor bier weer de donderslag muziekagenda. Blijven lekker bij tot bieruur. En straks ook na bieruur kun je nog steeds naar Radio 5 alleen blijven luisteren. En dat allemaal tot 24 uur vannacht. Straks afternoons van 4 tot 6 met Arwin Tamminga. En dan van 6 tot 8 hoor je Rasta Barry met Dreadlock. Rob de Greel kun je horen van 8 tot 10 met zijn Indie 501. En daarna is het hip-hop tijd met eh, GW Stijl in het programma eh, Geluid uit de Bunker. En dat hoor je van 10 eh, tot 12 uur. Ik startte de tweede uur van deze donderslag met muziek van Alan Clark. En dat is zijn gloednieuwe single en die heet Back in My World. En de donder is, ja, die komt zo als derde plaat van het tweede uur. Maar eerst muziek van Juan Zelada met een donderdisc van een aantal weken terug. Dit is The Blues Remain. Ain't got no sunshine, ain't got no rain. Ain't got a war in the world, but the blues remain. world at your feet. There's a spring about me in my retreat. Smiling faces and percussion on the street. I'm gonna need recovering from the times you left me beat. Ain't got no sunshine, ain't got no rain, ain't love in the world, but the blues remain. Ain't got no sunshine, ain't got no rain. Ain't got a worry in the world, but the blues remain. So the TV's talking about the ways of it all. Ain't getting down now, I'm picking it up before I fall. It's all I can. I'm digging a reaction from the ground. For the world has brought me down. But now I have found Living I ain't got no sunshine. Ain't got no rain. Ain't got a word in the world, but the blues remain. Ain't got no sunshine. disc van Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisc is eh, vandaag tot middernacht. Doop om plastic van Trevor en Liza. got the style profile, get them on. Got on regular, ain't no competitor. So spectacular, plus etc. Who move better The flow, be fantastic. Tougher than leather and grow to gigantic. My Sanskrit, put it in the mix. Add to the beat, it's a DJ fixing song. Ain't nothing better than a song that gets the place going. It's a musical bomb explosion. Real high power, turn it up loud. Funk by the hour, sweet plus sour, soul by the pound. Don't want plastic, people get That's what I need when I'm off in the mix. Lost in the kick down, so equipped. Hard to resist. All in the bliss when you following this. Beats in the rhymes like an arm and the wrist. Connect to the vibe and the song get a lift. So hold this like your ear to the speaker. Bomb in the break and the beat is a heater. Dig to the grate, find a gym in the meter. Push to the red, vibe to the sound. B-boy circle up, gather around. Soul on wax that good underground. And a kick like a thunder pound. And the cop bring you back to the house party. The shine I'm out is on tonight's marquee. No room for the fight, get right, get free. Get free. and the gods is watching. Breakdown, break down, dog is awesome. Don't be late now, lose your caution. Dope on plastic, call it the vitamin. Form words. word, irons, niacin. Higher than the lion's den. On a super fresh, you're flying higher than ground level. Move with the bass and treble. Concrete street sound, rhythm and rumble. Cease and seckle, live on fire, louder, minute, off in a minute. It's authentic, all with the flow. Off on the floor, and it's ready, set, go. And go hard, the groove gotta have it. Good music, no more plastic. No plastic. That's right. That's right. Come on. Okay. Yeah. Take plastic. What's the drugs? Take your plastic. Check it out now. plastic. Yeah. was de donderdisk weer een eh, swingende donderdisk En die is te horen in ieder programma vandaag tot 12 uur vannacht. Dit is David Phillips en die komt uit eh, Engeland en is een singer-songwriter. En het nummer heet When I'm Drunk. Only miss you when I'm drunk Only miss you when I'm down and out Oh, baby, that's when I really start to doubt. Only miss you when I'm drunk. Only miss you when I'm drunk. I only miss you when it's hard to walk. Oh, baby, that's when I miss your dirty talk. Only miss you when I'm drunk few too many, my heart starts screaming in pain. It's three in the morning, my phone call, it wakes you again. I try to tell you I love you, but I just can't remember your name. I swear it's the last time, but next week there's more of the same. I only miss you when I'm drunk only miss you when my legs give away. The way I'm drinking, girl, it's almost every day. I only miss you when I'm. start screaming in pain. It's three in the morning, my phone call, it wakes you again. I try to tell you I love you, but I just can't remember your name. I swear it's the last time, but next week there's more of the same. I only miss you when I'm drunk miss you when my looks ran out. Oh, baby, that's when you hear me scream and shout. Only miss you when I'm drunk. Only miss you when I'm drunk. Only miss you when I'm Sinds 2009 is Radio 501 het platform voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Via uitzendingen op www.radio501.nl hoor jij de meest talentvolle artiesten en bands als eerste op de radio. Radio 501 gaat verhuizen naar een nieuwe studio om jou te blijven bedienen met de beste programma's en nieuwste muziek. Hiervoor is jouw hulp nodig. Kijk snel nou op de website en klik op de button van Stichting De Kunst. Kijk het filmpje en lees wat jij terugkrijgt voor jouw donatie. Met jouw donatie draag jij bij in het culturele aanbod van jouw favoriete radiostation. Voor de kunst, voor jouw radio, met echte muziek. Een nieuw album van eh, Daniel Lohus. Dat is ook alweer op de markt. Heb ik al diverse keren wat van gedraaid. Wat niet kan, is nog nooit gebeurd. Probeer het te vergeten aparte vrouw. Maar dat wil niet best lukken. Het waar u de klauw. Kamerad had het wel deur. Hoe deur als ik er zat. Ik zie, ik kan het niet vergeten. En hij zie je waar absoluut goed had. Wat niet kan is nog nooit gebeurd. Wat niet kan is nog nooit gebeurd. Toen ging ik verder, geen tijd meer voor sneuwerk. Toen wal ik van slap en muur, terug naar klaar en sterk. Ik keek achter me, naar nou, wat wel goed was gaan en schreef mee op de muren, zodat ik elke dag zag staan. En wat niet kan is nog nooit gebeurd. wat niet kan is nog nooit gebeurd. En wat niet kan is nog nooit gebeurd. wat niet kan is nog nooit gebeurd. wat niet kan is nog nooit gebeurd. Wat niet kan is nog nooit gebeurd. Mm, wat niet kan is nog nooit gebeurd. Mm, wat niet kan is nog nooit gebeurd. La, lie. What are you trying to prove? Whose mountain are you trying to? purity, validation or identity. You won't find it. Architect High van zijn eh, nieuwste cd. En nu DD Priest, Baby Scan Fishing. My baby's gone fishing Yes, you land. Ze komt oorspronkelijk uit eh, Texas en ze zingt de blues. En eh, ze woont hier al weer een tijdje en ze toert alweer aardig wat rond hier in Nederland en ook in Europa. Traveling in the USA. En dan ben je niet in Europa aan het reizen. Dat doe je dus in Amerika. En daar zingen de Bintangs over. jouw muziek. Dit mag niet gebeuren. Al vier jaar lang hoor jij het echte muzikale talent via www.radio501.nl. Veel artiesten hebben hun carrière zien starten bij het radiostation voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Wij zijn van plan om dus hier nog heel lang mee door te gaan. Maar daarvoor is jouw hulp nodig. Klik op de button op onze site om via een donatie Radio 501 voor te laten bestaan. Help Radio 501 en help hierdoor jezelf op de hoogte te houden van de beste programma's en de nieuwste muziek. Voor de kunst, voor jouw radio met echte muziek. De platenkeuze van Rob Luisteraars, het is inmiddels eh, half bier hoor. Eh, nog een half uurtje ongeveer. En dan eh, gaan we alweer bieruur op de klok zien. en ja, wat er dan alweer gaat gebeuren. Voor mij zal het wel een alcoholvrij biertje worden. Want we hebben het hier nog hartstikke druk in Studio 11. Wegens de voorbereidingen op het marathonweekend en eh, ik heb nu Rob Ricard aan de telefoon. En die gaat eh, vertellen wat eh, de tips en hints allemaal opleveren als je op Google gaat kijken. welkom terug Rob. Ja, nou, ik ben al een beetje in de stemming. <clears throat> ja? Ik, ik zou bijna zeggen studio de bierkeizer. <laughs> de Bierkeizer. Ja. ja. klinkt ook leuk ja. Want we gaan luisteren naar Keizer. Keizer George. Keizer George? Keizer George uit Schotland. Oh. Samen met de High Risers uit New York. ik dacht, je hebt het over de Kaiser Chiefs. Nee. Ja, dat, eh, dat dacht ik even. Dat dacht ik al. Ik denk, ik zit deze mooi op het verkeerde been. Ja, en vooral de luisteraars natuurlijk. En de luisteraars, want die lopen allemaal achter jou aan. Op het verkeerde been. Ja, ja, ja. goed, hè? Ja, ik heb ook geen mailtjes binnengekregen, hoor. Nee, natuurlijk niet. Want het is Keizer George. Kaiser George. En de high George. Uh, eh, Tonita heeft niet te maken met Boy George. Nee keizer George uit Schotland. Nee, maar je hebt ook Boy George. Ik denk, nou, die heeft weer eh, samenwerkingsverband of nee, zo. Nee, nee, En die noemt zich nu keizer, eh, weet je wel. We gaan, we gaan echt helemaal terug naar vroeger. Ja, ik hoorde net trouwens een eh, WhatsAppje binnenkomen. Dus daar moet ik straks oh. weer naar kijken. Want misschien zit daar wel de goede oplossing bij. Maar goed, je hebt het al verklapt. Ehm, de, keizer, de Keizer Boys. Ja. En nee, hoe, hoe, hoe, nog een keertje. Die Keizer George en de High Risers. Ja, ik zei de Keizer Boys. <laughs> klinkt ongeveer als... <clears throat> ja? De Keizer. Oké, wat voor soort muziek is het? <laughs> de oude muziek. Ja, echt de jaren 60 eh, sound? Of is het de rock and roll uit de jaren 60? Beatles, eh, Mercy Beat. Oh ja, die, die kant. Ja, ja. oké. Okay. Ehm, nou, het nummer aan en dan gaan we lekker luisteren. En dan kunnen de eh, luisteraars zelf beslissen of ze het leuk of niet leuk vinden. Nou, ehm, ik, ik, het is wel leuk hoor. Dat ja? ze niet te, beslissen zelf. Het is gewoon leuk. Oh, dat, eh, dat heb jij beslist voor ze en dat... Eh, ja, ja, ja. De ja, makkelijker is. Een luie volk tegenwoordig. En dat moet ik ze na jouw aankondiging door de strop douwen? Nee, hoeft niet. Nee hoor. Oké. Er zit, zit toch een uitknop op? Oh ja, dat is waar. Maar eh, ik heb liever niet dat ze op de uitknop drukken. Oh, ja, oh, ja nee, natuurlijk. dat, eh, dat is natuurlijk, daar moet ik een beetje rekening mee houden de volgende keer. Ja, maar dat vind ik voor, eh, de, voor mijn collega die na mij komt niet leuk. Want die worden, ja, dan zijn ze weg. Nou, of ze komen weer terug. Gaan we allemaal gauw een biertje halen en dan komen we straks weer terug. Dat zou kunnen. Maar jij hebt natuurlijk een verschrikkelijk goede plaatkeuze. wil. En die gaan we nu beluisteren. En dan mag jij hem aankondigen zoals jij het altijd zo mooi doet. Ja, ik doe het nog mooier omdat het lent is. Een eh, beetje vrolijke muziek dus, geen blues. Kaiser George en de High Risers met het nummer I'll Be True van de LP Transatlantic Dynamite uit 2006. Oké, ik spreek je volgende week. Oh, my darling, you and I were made to live as one. To be right by each other's side when the day is done. De platenkeuze van Rob Ricard. Oh, my darling, you and I were made to live as one, to be right by each other's side when the day is done. shall be. Wherever and ever your love takes me from now until the end of time. Wherever and ever your love takes me from now until the end of time. Eh, Mick Jagger uit de jaren 70 met Memo from Turner. En eh, dat was een film waar hij in speelde. En daar eh, was dit de titelsong van. Op mijn weblog kun je meer vinden over Memo from Turner. Ga daar straks na dit nummer even naar mijn weblog en kun je het allemaal teruglezen. tone on a hot and dusty night. We were eating eggs and sammies when the black man there drew his knife. Oh, you drowned that Jew in Rampton as he washed his sleeveless shirt. You know that Spanish-speaking gentleman, the one that we all call Kurt. Come now, gentlemen, I know there's some mistake. I forget what I'm becoming now. You fix your business straight. I remember you in Hemlock Road, 1956. You're a faggot little leather boy with a smaller piece of stick. you're a lashing, smashing hunk of man. Your sweat shines sweet and strong. Your organ's working perfectly, but there's a part that's not screwed on. I want you at the Coke convention back in 1965. You're the next red, red executive I see heavily advertised. You're the great gray man whose daughter lips policemen's buttons clean. You're the man who squats behind the man who works the soft machine. Come down, gentlemen, your love is all I crave. You'll still be in the circus when I'm laughing. Laugh When the old men do the fighting, and the young men all look on, and the young girls eat their mother's meat from tubes of plastic corn. Beware it, please, my gentle friends, of all the skins you breathe. They haven't tasted habit, they eat the hands that bleed. So remember who you say you are, and keep your noses clean boys will be boys and play with toys, so be strong with your bees. Oh, Rosie dear, don't you think it's queer? So stop me if you please. The baby's dead, my lady said, you gentlemen. Why you all 65, we were hungry, just barely alive. By May the 10th, Richmond had fell. It's a time. natuurlijk de band met The Night They Drove Old Dixie Down. En Old Dixie, dat is namelijk een locomotief. En die stopte ermee. hebben ze dus weggeduwd de loods in. Dit is A Them uit Ierland. Call My Name. When this old world has let you down. And friends no longer want you around. When you feel burdened down with care. and trouble seems so hard to bear. yeah, I'll be there. When everything that you try has failed, and you never even get no mail. When life to you seems such a bore, and blues come calling round your door. Talking to you, baby, call my name. Yeah, yeah. you feel that you're all alone and sick inside away from home when you no longer want to try, or care if you should live or die. Radio zonder vastgeroeste radiowetten. Programmamakers met een volledig eigen muziekkeuze. Radio gemaakt door enthousiaste muziekdieren. Medewerkers met oog en oor voor onbekend talent. Een burgerinitiatief zonder subsidie van het Rijk en de overheid. Dat Radio 501. Een nieuwe radiostudio betekent een nieuwe stap in de prille geschiedenis van Radio 501. De verhuizing van Radio 501 is erg kostbaar en daarom vragen wij jouw hulp. Kijk op onze website hoe jij Radio 501 kan steunen via Stichting voor de Kunst. Doe een donatie en draag bij aan de toekomst van het enige radiostation wat onbekend talent echt promoot. Alle kleine beetjes helpen Radio 501 de toekomst in. Jij helpt toch ook? 21 maart heb ik eh, natuurlijk weer een nieuwe donderslag muziekagenda. Pak pen en papier erbij voor als je even wil meeschrijven en dan komt nu de agenda. Morgenavond 22 maart kun je naar Pessoa, een theaterconcert van Fernando Lamarinas, Erik Vloeimans en Mafalda Arno. Eh, zij spelen in eh, Schouwburg Kunstmin in Dordrecht. Straks aan het eind van de agenda kun je luisteren naar een lied van hun nieuwste cd. Cretchen Gretchen Peters is eind februari gestart met een Europese tour met de naam 2013 Women on Wheel UK Europe Tour. Ik heb eh, voor jullie de data voor de Nederlandse concerten. Op 28 maart treedt Gretchen Peters op in Paradiso Amsterdam, aanvang 8 uur. Op 29 maart is zij in het Paard van Trooien in Den Haag, aanvang half 9. En op 30 maart treedt ze op in de Oosterpoort in de Binnenzaal en dat is in Groningen. En de aanvang is 8 uur. Op eh, zondag 7 april treedt Buddy Willington op in de Half Moon in Londen. Aanvang 8 uur en dat is de plaatselijke tijd. En op woensdag 17 april treedt Buddy Willington op in de Gallery Music Bar in Prattelen in Zwitserland. Op 8 april zijn de Rival Sons in Tivoli in Utrecht. Op 22 april geeft Sinead Corner een concert in Paradiso, Amsterdam. Op 26 april kun je naar Southside Johnny en de Asbury Dukes in Paradiso, Amsterdam. Aanvang half acht. Op dinsdagavond 14 mei 2013 kun je naar een evening with Mark Knopfler en Band. De kaartverkoop is op 11 september al begonnen. En dan voor de fans van de Zombies. Zij spelen op zaterdag 8 juni in Paradiso Amsterdam Half acht is de aanvang. De Moody Blues geven twee concerten in de Heineken Music Hall in Amsterdam. En dat doen zij op 25 juni en op 26 juni. En de aanvang is 8 uur. In eh, Paradiso Amsterdam speelt op donderdag 27 juni Patty Smit met de band. En zij speelt ook op vrijdagavond 28 juni. Aanvang half 8. Meer informatie op www.paradiso.nl op 17 november komt Nick Cave en de Bad Seeds naar de Heineken Music Hall. kaartverkoop is op vrijdag 15 februari begonnen. De band Hans van Lier en de Sidekicks heeft de volgende optredens... waarvan er nog enkele eh, moeten worden bevestigd. Op 22 maart in zaal 12 en dat is de Wilhelminastraat 37 Wedde. Op 30 maart in boei 12 aan de Roegeweg 3, Steendam, aanvang 9 uur. Op 13 april in het Boshuis aan de Bosweg 6 in Ter Apel. Op 20 april op het cultuurpodium van Slag en dat is in de Hoofdstraat 32 in Borger. Eh, zij treden vervolgens op in café Rembrandt op 26 april. En het adres is Prins Hendrikplein 7 in eh, Zaandam. Dan staat Hans Verlier op 27 eh, april op het podium tijdens de Rhythm Blues Night in eh, Oostpoort in Groningen. De aanvang is 8 uur. En dan zijn we in mei op het bevrijdingsfestival op 5 mei om precies te zijn. En dan treden ze op in het Stadspark Groningen. We maken een sprongetje naar september. 6 september eh, speelt eh, Hans Valier en de Sidekicks in het Bluescafé aan de Nieuwstraat 74a eh, in Apeldoorn. Aanvang 11 uur en dan de laatste datum 28 september in Nooit Gedacht. En dat vind je aan de Nieuwe Weg 1A in Trips Company en de aanvang is 10 uur. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 21 maart 2013. En als je agendetips hebt voor de periode na 28 maart, stuur die dan naar rogierradio Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En dan nu tijd voor de laatste plaat van deze donderslag. Ik heb het net al beloofd. Fernando Lamarinas. Van zijn nieuwe cd Pessoa is dit Foi un Momento. braço no movimento. Mais de cansaço que pensamento, a tua mão e retiraste, senti ao não. Não sei, mais lembro qualquer memória fixa e corpórea onde pousaste. A mão que leva qualquer sentido incompreendido, mas tão leve isto é nada, mas numa estrada como é a vida, há muita coisa incompreendida. sem se quando tua mão pousando sobre o meu braço, e um pouco, um pouco no coração não houve um ritmo novo no espaço. para dizer Qualquer mistério é sobre o teu etéreo Que me soubesses que tinha ser Assim a brisa nos ramos diz Sem o saber o bem precisa donderdag. Oh, de hemel! Donderslag! Yeah! Rogi bedankt! Rogi bedankt! Yeah! Opgelucht? Eh? Opgelucht? Ja. Het is alweer bijna 4 uur en eh, dan is deze aflevering 153 van Donderslag ook weer geschiedenis. Om 4 uur gaat eh, in Studio 11 de apparatuur uit en dan schakelt mijn collega Fred Zerenvilk over naar de centrale Radio 501 studio. Naar mijn zeer gewaardeerde radiocollega's en vandaag, zij zijn natuurlijk ook weer eh, voor jullie op deze Radio 501 daverende donderdag en dat allemaal tot spoken <laughs> Je kunt me weer e-mailen. Dan stuur voor een e-mail naar rogierradio Heel simpel, rogierradio En dat kan allemaal 7 keer 24 uur.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 En ga er dan heen en we waarderen het enorm als je klikt op like. Ik ben ook op Facebook te vinden en ook op Twitter met de naam RVD501. Het is ook mogelijk om Radio 501 te sponsoren en dat kan met een reclamespot op Radio 501 of je adapteert een radioprogramma of je adverteert via onze website www.radio501.nl en heb je interesse stuur dan e-mail naar salesradio 501 En je kan natuurlijk ook even op de gele button op onze website klikken. Daar staat op eh, voor de kunst. En dan kom je bij onze crowdfunding page en daar staan ook alle mogelijkheden in om ons te sponsoren en daarvoor reclame terug te krijgen. Tot zover de mededeling van deze donderdag. Ik bedank mijn redactieteam weer voor de fijne medewerking aan deze donderslag van 21 maart 2013. En ook Rob Ricard en Theo Verriet bedankt. En de luisteraars bedankt op het werk en onderweg ook allemaal bedankt voor het luisteren. En de nu tijd voor een klaasje. Klaas moest huilen om dingen. Een zakdoek op straat, een bandenspoor, een lege batterij. Waarom? Dat wist niemand. Nu doet iedereen dat. Met dank aan Nico Dijkshoorn. Ik ben er weer volgende week op dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. Tot zover, tot donderslag. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Donderslag op donderdag bij heldere hemel.